Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden... dat voorafging aan de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus afgelopen woensdag. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. Het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement... gaat dit onderzoek doen. De ME greep in met een waterkanon toen Ajax-fans fakkels afstaken. Onder de fans waren kinderen en mensen in rolstoelen. De supportersvereniging van Ajax noemde de politieactie buitenproportioneel. Vrijdag zei de gemeenteraad van Amsterdam al dat er dingen niet goed zijn gegaan. In Waver in België is dit weekend een man opgepakt... omdat hij een terroristische aanslag zou willen plegen. Dat schrijven Belgische kranten. Het federaal parket in België bevestigt de link met terrorisme tegenover de kranten. Wat hij precies van plan was en waar hij een aanslag zou willen plegen is onbekend. Volgens Belgische media zou de man zich hebben bekeerd tot de islam na de dood van zijn moeder... De politie heeft een laptop en meerdere telefoons van de man in beslag genomen. De nationale bijentelling wordt tot vrijdag verlengd. Dit weekend werden ruim 19.000 bijen geteld, een stuk minder dan vorig jaar toen er 36.000 bijen werden geteld. Volgens de organisatie komt dat door het koude weer waardoor veel bijen zich niet lieten zien. De helft van de ruim 300 bijensoorten die in Nederland voorkomen wordt bedreigd. Tropische infectieziekten komen mede door klimaatverandering ook steeds vaker in Europese landen voor. Daarvoor waarschuwden wetenschappers op een Europees congres over infectieziekten. Het gaat om ziekten die allemaal door muggen en teken verspreid worden. Die vestigen zich steeds meer in Europa door de warmere winters en door de warmere zomers en mildere winters, vooral in de Middellandse zeegebieden. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen met in het zuiden kans op lichte vorst. Morgen eerst bewolking, maar al snel gaat de zon flink schijnen. Het blijft droog en het wordt 14 tot 18 graden. Ook dinsdag zonnig en zacht lenteweer.